Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Steeds zonder dat ze echt op zoek zijn naar een huis. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van minister Blok. Er werden 600.000 mensen ondervraagd en ongeveer 65% was niet actief op zoek. Een van de redenen is dat ze alvast inschrijftijd willen opbouwen... zodat ze een langere inschrijftijd hebben op het moment dat ze wel willen verhuizen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er forse regionale verschillen zitten in de periode waarin mensen staan ingeschreven. In Amsterdam is dat gemiddeld 9 jaar. En in de regio Haaglanden verhuist men gemiddeld na bijna drie jaar na de inschrijving. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van Ajax. Hij tekent voor drie jaar. Hij volgt Frank de Boer op, die na het afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde. Bos is nu nog trainer van Maccabi Tel Aviv in Israël. Daarvoor werkte hij bij Vitesse. In het verleden was hij ook nog technisch directeur bij Feyenoord, waar hij ook als voetballer speelde. Bos neemt zijn vaste assistent Henry Kruse mee naar Ajax. Justitie in Amerika gaat de doodstraf eisen tegen de man die verdacht wordt van de moordpartij in Charleston. De 22-jarige Dylan Roof opende vorig jaar juni het vuur in een kerk en schoot negen Afro-Amerikanen dood. En zou later hebben bekend dat hij daarmee een rassenoorlog hoopte te ontketenen. De aard van de misdaad en het leed dat hij daarmee veroorzaakte rechtvaardigen het besluit om de doodstraf te eisen, zei de aanklager. Roof had een website opgezet met een racistisch manifest. ook stonden er foto's op waarop hij poseerde met neonazistische symbolen. In Brussel is aan het eind van een betoging tegen het kabinetsbeleid een politiecommissaris neergeslagen. Man sloeg hem met een steen tegen het hoofd. De commissaris kreeg ter plaatse verzorging en is naar het ziekenhuis gebracht. De 20-jarige dader is even later aangehouden.